De agenten zeiden dat het uit pure nood gebeurde omdat hij op hen kwam afrijden. Maar op beeld is te zien dat ze helemaal niet bijna aangereden werden, vertelt correspondent Frank Renaud. De agenten stonden namelijk naast de auto toen die wegreed. Dus er werd niet ingereden op de politie. En op de beelden zie je dat één agent zijn wapen gericht houdt op de chauffeur via de zijraam. En hij zou geroepen hebben, je krijgt een kogel in je hoofd. De agent die schoot zit nu vast. In Kramatorsk in het oosten van Oekraïne is nog een overleden kind onder het puin vandaan gehaald. Gisteravond kwam er in de stad een raket terecht op een drukbezocht Italiaans restaurant... waar weinig meer van over is, zegt verslaggever Sander van Hoorn. Want wat je dan dit is een voorpui van een eh, pizzeria en een restaurant. De compleet is uitgeslagen. Het dak is ingestort. Er staat inmiddels een grote kraan die daar van de achterkant eh, probeert bij te komen. Ik heb het idee dat er niet meer naar overlevenden wordt gezocht, eh, maar meer dat er puin wordt geruimd. Het kind dat vandaag nog onder het puin vandaan werd gehaald is het tiende dodelijke slachtoffer van de aanval. 60 anderen raakten gewond. En misschien is het een goed idee om nog even snel je auto vol te gooien. Sinds dik een jaar betaalde je minder belasting over benzine, diesel en LPG. Maar komende zaterdag verdwijnt die accijnsverlaging. Deze man in Groesbeek heeft zijn plan B al klaar liggen. De pomp in Duitsland is drie kilometer verder. Dus dat is eh, de moeite waard om, eh, als het meer dan 25 cent is, even om te rijden. Nou, helder. Voor een liter benzine betaal je vanaf zaterdag 17 cent extra. Diesel wordt 11 cent duurder. Het weer, nou, het is overal droog, maar de wolken die blijven hardnekkig. De zon die probeert het af en toe wel vanuit het westen en het is 19 tot 23 graden.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 They can lead you on and keep you in a daze, keep your head over heels and keep you amazed. It's up to you whether you fall in the trap. Just remember when you push up to have a strong rap. Cause nowadays, things are real funny. You can bet more than likely all you want is your money. So listen, take heed to what I say. With or without you, the girl is okay. Girls are the same everywhere. You can bet all they want from you is what they can get.